Vandaag, drie jaar geleden, bestormden aanhangers van Trump het kapitool. Biden beschuldigt hem van het verheerlijken van politiek geweld. Het lijkt erop dat het Amerikaanse federale Hoge Rechtshof nog voor de voorverkiezingen in maart bepaalt of Trump kan meedoen aan de presidentsverkiezingen van november. Het Hof van Colorado oordeelde vorige maand dat de oud-president van de stemlijst moet worden geweerd, gezien zijn rol bij de kapitoolbestorming. Trump ging in beroep. Het aantal doden in Japan als gevolg van de zware aardbeving op Nieuwjaarsdag... is opgelopen tot 100, zeggen de autoriteiten. 200 mensen worden vermist. Het land heeft duizenden militairen ingezet bij het zoeken naar overlevenden. Dat is moeilijk door onder meer naschokken, aardverschuivingen en al het puin. Bolivia heeft de grootste cocaïnevangst in het land ooit gedaan, zeggen de autoriteiten. In de vrachtwagen met houten planken lag meer dan 8800 kilo cocaïne. De drugs hadden een straatwaarde van bijna een half miljard euro... Ze zouden waarschijnlijk van Bolivia naar Nederland worden geëxporteerd. Vier mensen zijn aangehouden. Bij Tudern in Duitsland, vlak over de grens bij Sittard... zijn twee auto's met Nederlandse kentekens frontaal op elkaar gebotst. Daardoor is een kind van twee omgekomen. De andere inzittende raakte ernstig gewond, onder wie een kind van vier. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer bewolkt wat lichte regen. In het oosten en noordoosten soms wat natte sneeuw. Een matige noord- tot noordoostenwind. het wordt 2 tot 6 graden. Morgen droog en zon. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam. Richting Den Haag, ter hoogte van Amsterdam-Oud-Zuid, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht en de vertraging is 10 minuten.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 Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig fire. Jack Frost nipping at your nose. simple phrase Two kids from one to Though it's been said many times Wens wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. go die handen op je rug. Ik ga vergeppel in je duim en laat ze lopen. just all of your love fijne dagen. Christmas. Oh, oh, oh, oh, oh, every day. wenst jullie allemaal fijne dagen en een